Mark Hokker met het NOS-journaal. Rechters veroordelen verdachten van verkeersdelicten steeds minder vaak voor roekeloos rijden. En dat leidt mogelijk tot lagere straffen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. Volgens de onderzoekers moet van de Hoge Raad sprake zijn van bijkomende omstandigheden... zoals een race of vluchten voor de politie. Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van verkeersmisdrijven zeggen in het rapport dat daders er vaak te makkelijk vanaf komen. Een op de drie mensen die in 2015 zorg of ondersteuning kreeg... vindt dat de hulp onvoldoende was. Blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP. De redenen die ze hiervoor geven zijn niet onderzocht. Met de wet maatschappelijke ondersteuning werd uitgegaan van meer onbetaalde inzet van familie en vrienden bij de ondersteuning thuis. Maar volgens de cijfers van het SCP bleek dat dus niet het geval. De politieke partij DENK wil een schadevergoeding van 30.000 euro van Sylvana Simons, omdat zij contractbreuk heeft gepleegd. Simons vertrok vlak voor kerst plotseling en richtte een eigen partij op. Ze vond onder meer dat er een gebrek aan leiderschap was bij DENK. Partijleider Kuzu zegt dat Simons in loondienst was tot 15 maart... en dat ze bij voldoende stemmen voor DENK de Tweede Kamer in zou gaan. In de Amerikaanse staten Georgia en Mississippi is het dodental als gevolg van tornado's gestegen tot 18. De meeste doden vielen gisteren in een woonwagenkamp in het zuiden van Georgia. Daar kwamen zeven mensen om het leven. Zaterdag vielen in Mississippi vier doden door tornado's. In de Roemeense hoofdstad Boekarest hebben naar schatting 15.000 mensen gedemonstreerd tegen plannen van de regering om de gevangeniswetten aan te passen. Er zijn onder meer plannen om gratie te verlenen aan een grote groep gevangenen en om bepaalde straffen te verlagen. Veel Roemenen zijn tegen, omdat zo vooral corrupte politici vrij zouden komen. Het weer, op veel plaatsen vriest het en lokaal komt dichte mist voor. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Later op de dag meer bewolking en in het noorden kan wat regen vallen. Het wordt een graad of drie. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.